Clemens Peters met het NOS-journaal. In Barcelona zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de overname van het bestuur in Catalonië... door de Spaanse centrale overheid. De betoging was eerder deze week al aangekondigd. De demonstranten eisen ook de vrijlating uit de gevangenis van twee Catalaanse activisten voor onafhankelijkheid. Na afloop van de demonstratie houdt de Catalaanse leider Puigdemont een toespraak om ongeveer 9 uur. In Spanje wordt met spanning uitgekeken naar zijn reactie op de maatregelen die premier Rajoy vanochtend afkondigde. Puigdemont loopt mee in de demonstratie. De regering op Malta heeft een miljoen euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia. De tipgever kan ook rekenen op bescherming. De onderzoeksjournaliste kwam maandag om het leven bij een bomaanslag op haar auto. Ze was in haar blogs zeer kritisch over de politici op Malta en onthulde veel corruptieschandalen. Dat leverde haar veel vijanden op. Premier Rutte heeft vandaag met zijn drie vicepremiers gesproken. Volgens hem zijn de gesprekken met Kajsa Ollongren, Hugo de Jonge en Carola Schouten uitstekend verlopen. Maandag en dinsdag ontmoet Rutte de rest van de ministers en de staatssecretarissen. Voor de gesprekken bij Rutte zijn alle nieuwe bewindslieden al gescreend door onder meer de Belastingdienst en de Veiligheidsdiensten. Ze hebben ook hun nevenactiviteiten moeten melden. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet donderdag op het bordes staat bij de koning. Hogeschool Windesheim uit Zwolle sluit een van de schoolgebouwen na een technisch onderzoek. Mogelijk is bij de bouw van gebouw X in 2010 dezelfde constructie gebruikt als bij de parkeergarage in Eindhoven die in mei instortte. De school heeft boormonsters van de vloerplaten genomen en die zijn aanleiding voor nader onderzoek. Totdat is afgerond blijft gebouw X dicht. De gemeente Den Haag meldde vandaag dat ook daar tien panden worden onderzocht. Het weer. Het is wisselend bewolkt en af en toe een bui.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 Someday these will be the good old days. All the love you will forget, and all these reckless nights you will regret. Someday soon your whole life's gonna change. You'll miss the magic of these good old days. I was thinking about the band. I was thinking about the fans. We were underground Load of merch in that 12 passenger van. In a small club in Minnesota. And the snow outside of First Ave. I just wanted my name in the star. Now look at where we at, still growing up. Still growing up. I would lay in my bed and dream about what I'd become. Couldn't wait to get older. Couldn't wait to be some. Now that I'm here, wishing I was still young. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe didn't think I had the answers. Wish I didn't drink all of that glass first. Wish I made it to homecoming. Got up the courage to ask her. Wish I would've gotten out of my shell. Wish I put the bottle back on that shelf. Wish I wouldn't have worried about what other people thought and felt comfortable with myself. Rooftop open and the stars above. Moment frozen, sneaking out and falling in love. Me, you, and that futon. We just began. figuring out who I was. Those good old days. I wish somebody would've told me, babe what it's about. Been scared of the future, thinking about the past while missing out on now. We've come so far. I guess I'm proud. And I ain't worried about the wrinkles around my smile. I got some scars. I've been around. I felt some pain, i seen some things, but I'm here now. Those good old days. You don't know oh, oh, what you got till you bam, Dan zijn we er weer. Het tweede uur van de Euro Breakdown. Jongens, we zijn er weer. We mogen weer. Het is weer zover. Quinten, heb je er zin in, jongen? Ik heb er echt zoveel zin in, Mike. Kijk, wat een energie, jongen. Ik word zo blij van jou, lach. Echt waar, word jij daar zo blij van, jongen? <laughs> Oh, laat het Chanty maar niet horen. Ze luistert toch niet meer, dus... Uh... Nee, is, is gestopt met luisteren? Ja, ze wou... Uh... Had ik nou net leuk nieuws over Bruno Mars. Nou, oh, wat jammer beetje jammer weer dit. Beetje jammer. Maar ja, ja, ja, doe je eraan? Eigenlijk vrij weinig. Helemaal niks. ja, in het mond van eh, we doen er vrij weinig aan. Dan gaan we maar eens even naar de nummer 20 van de Euro Breakdown toe. Regalenton. CNCO, Little Mix. Boy, I can see the way you move that body. I know it's crazy, but I feel like you could be the one that I've been chasing in my dreams. Boy, I can see you're looking at me like you want it. But usually I'm like whatever, but tonight the way you're moving got me where I'm at. It started when I looked in her eyes, I got ghost and I'm like, bailemos, hey. Eh. La noche está para un reggaeton lento, lejos que no se baila. Just and I dance with you now. See, there's nobody in it that comes close to you, no. Your hands are on my waist, my lips you wanna taste. Come move it, then move it, then move it, then. Our bodies on fire, we are full of desire. If you feel what I feel, throw your hands up higher. And to all the ladies all around the world, go ahead and move it, then move it, then move it, then. It started when I looked in her eyes, I got close and I'm like, bailemos, eh. La noche está para un reggaeton lento, besos que no se bailan. stopping, baby, till I say so. Come get, come get some more. Life. Oh, boy, I wish that this could last forever. Cause every second by your side is heaven. Oh, come give me that, give me that boom, boom, para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo It started when I looked in her eyes I got close and I'm like, bailemos eh. So now we dancing on ondanks dat koude, grauwe rotweer waar we nu in zitten. We hebben wel een paar mooie dagen gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar heerlijk. Ja, ja het, is, het, is, wel echt voorbij, kun je wel stellen. Eh, het, het, het, zomerweer. Nou ja, vorige week ook gezegd. wat is nou echt zomer geweest hier in Nederland? Maar uh, Quinten, ik heb even een vraagje aan jou. Um, we eten wel eens eh, dure dingen. Zeker. Wat is de duurste taart die je ooit hebt gegeten? Nou, ik denk dat het niet boven de vijf euro was. Niet boven de 50 euro? Nee, dat denk ik. En was het een goede taart? Het was eh, een lekkere taart. Het was een appeltaart. Oké, okay, wat weet je het meeste geld dat je uit aan een feestje of aan stappen gespendeerd hebt? Dan vraag je me wat. Ik denk, eh, ik denk dat dat op vakantie was in Griekenland. En dan was ik vanavond was het 300 euro kwijt. 300 euro? Nou ja, dat is voor een, eh, voor een feestje. Dat was een leuk feestje. Dat, dat is een heel leuk feestje inderdaad. Ja, er zijn altijd <laughs> mensen die eh, de overtreffende trap zijn. <laughs> In dit geval. Want eh, afgelopen dinsdag gaf eh, Gucci Mane zijn jawoord aan Cassia Kr. Het was al duidelijk dat er kosten nog moeite gespaard waren voor het feest. volgens people.com bedroeg de totale rekening van het feest zo'n 1,4 miljoen euro. <laughs> Inmiddels is wel duidelijk dat alleen de, al de meters hoge bruidstaart die daar stond... met een sabel moest worden aangesneden. Een sabel is natuurlijk een ouderwets zwaard. de taart heeft 65 1.000 euro gekost. De maker van de taart, Edda's Cake Design, onthulde dat aan eh, TMZ. De bakker eh, werkte uren aan de taart en van 3 meter hoog. En het kostte drie maanden voorbereidingstijd. En het maken duurde drie volledige dagen. Voor de decoratie werden ongeveer 8000 bloemen gemaakt. En 2500 kristallen van Swarovski gebruikt. In de taart zijn ook verschillende flessen amaretto en rum verwerkt. Wauw. Dat komt iets boven, boven mijn appeltaart. Ja, dat is wel eh, dat je denkt van... Eh, ja, moa, moa, moa, Dat is... Eh, ja. Dat is een arrestatie. Ja. je hebt altijd een beetje de, de overtreffende trap in dit, soort, dit soort zaken. Maar ja, dan vraag ik me af, zijn het van die, van die eetbare kristallen of zo? Of moet je dat helemaal gaan nee, ontleden? Swarovski is natuurlijk niet eetbaar. Dat is, dat nee, maar moet je dan die hele taart gaan ontleden? Ik, denk het wel. <laughs> ik denk het wel. Het zou mij echt verschrikkelijk lijken als je een, in ieder geval zo'n diamant opvreet. Want die die dat die kosten een partij geld, <laughs> jongen. Dat wil je niet weten. Ja, wauw. <laughs> wauw. Oké, nou ja, zo kan het dus ook. Ja, wat ik eh, al meerdere malen heb gezegd, alles kan en mag hier bij de Euro Breakdown. Dus, uh, Jongens, we gaan maar weer gewoon verder. Want eh, ik heb eigenlijk wel zin in, in een nieuw plaatje. En dan hebben het over Stargazing van Kaigo en Justin Jesso. We gaan zo weer verder met de Euro Breakdown. Om half acht nemen we de rest van de lijst door. hopeless that I should hopeless. Heaven can help us, well maybe she might. You say it's beyond us, what is beyond us, the sea and decide. We've been meteoric, even before this burns half as long when it's twice as bright. So if it's beyond us, then it's beyond us. The sea see and decide. And I will still be here, stargazing. I still así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. la la la la Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no miente, le gusta mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está Miguel? en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a la ¿Y dónde está mi gente? yeah, yeah. Balvin. Samen met Willy William, Mi Gente. Weet je wat Mi Gente betekent? Ik heb geen idee. Dat betekent mijn mensen. Ja, ik heb het ook opgezocht. Ik heb, eh, <laughs> heb ook weer zo'n Wikipedia-pagina eh, geopend. Ja, we luistert natuurlijk eh, net naar J Balvin en Willy William met uh, Meet Gente. En dat is uh, ja, hun eerste wereldhit. En hij is ervan overtuigd dat, ja, dat dit het begin is van zijn carrière. De 32-jarige Amerikaan debuteerde in juli voor het eerst in de hitlijst met Nigente. Dat uh, inmiddels al vijf weken lang terug te vinden is in de Euro Breakdown. Ehm, hij geeft zelf aan, ik wil mijn mensen vooral niet discrimineren, maar dit is pas het begin. Zo vertelt hij over het eh, recente succes van Latin Hits. Nu praten mensen over naar nou, wat er gebeurde met Despacito en met Magente. Magente kwam onverwacht op nummer 1. En eh, dat is eh, gebeurd eigenlijk toen Beyoncé meedeed. Uh, toen is het eigenlijk nog beter geworden. Dat heeft zo'n dus billboard in Amerika heeft dat verteld. de remix met Beyoncé was overigens geen geplande strategie, maar gebeurde toevallig. Ze deed dat om geld in te zamelen voor de orkaanslachtoffers op Puerto Rico en de eilanden naar Mexico. Dus ze hebben nog wel een beetje een groot hart ook. Er zat wel een goed idee achter inderdaad. Nou ja, dat is zeker, zeker waar. Maar ja, eh, zeg ik, ja, het is, het is voor hem een beetje een, een doorbraak, om het zo te zeggen. Dus ja, dus ja. Quinten, vraag jij je wel eens af wat, eh, wat, je, wat, je, wat je zonder, eh, zonder mij zou moeten? Nou, ik, ik denk niks, Mike. jij denkt niks? Nee, ik denk dat ik niks kan. Oké, oké. Nou ja, wel, wel fijn dat je daar zo, zo openhartig en eerlijk over bent. Wie dat nog meer zijn, ja, eigenlijk heb ik het al een beetje verklapt.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 vind dit nog steeds echt de lekkerste, <laughs> lekkerste filler intro slash opening die ik, die ik heb. Ik, heb hem al, ik had hem al eerder even laten voor, voorluisteren. Maar eh, ja, <laughs> ik, ik, moet nog steeds een naam geven aan deze DJ. in En van deze rapper. Ik heb... Ja, ga je dat nou aan mij vragen hoe ik hem hoe we moeten gaan noemen? jij mag er zo over, je mag over gaan nadenken. Ik ga er even dan, over eh, nadenken. Dan hoor ik graag eh, nog wel echt voor negen uur een, een, een, een goede naam van je. Dus dan heb je nog pak een beetje een eh, ja, pa, half uurtje. We gaan even verder met de lijst der lijsten. Want op plek 20 staat deze week CNCO en Little Mix met Reggaeton Lento. Stond vorige week op plek 18. Op plek 19 is Nile Horn terug te vinden met Too Much To Ask. Is een plaatsje gestegen ten opzichte van vorige week. Deze week op plek 18. Justin Bieber en Bloodpop met Friends stond vorige week nog op plek 14. Op plek 17 staat Taylor Swift met Look What You Made Me Do. Stond vorige week nog op plek 10. Op plek 16 vinden wij Axwell en Ingrosso met More Than You Know. Vier plaatjes gezakt ten opzichte van vorige week. Stond toen nog op plek 12. Op plek 15 vinden wij Post Malone met I Fall Apart. Hij heeft een flinke sprong gemaakt. Is dus van eh, vorige week teruggekomen. Ze natuurlijk op plek 37. Dus eh, ja, eh, je zou bijna kunnen zeggen 22 plaatsen gesprongen. Ik denk wel de grootste sprong die tot nu toe heb mogen meemaken deze 9 weken. Dan gaan we kijken naar de plek 14. Daar staat Kaigo met Justin Jesso en Stargazing. Uh, is ook weer een paar plaatjes gestegen. Acht maar liefst. Vorige week stond ik nog op 22. En op plek 13 J Balvin en Willy William met Gente. Twee plaatjes gezakt. Vond vorige week op plek 11. En op plek 12 staat Avicii. Eh, nou, die hadden we net toch? Nee, niet. Avicii featuring Sandro Cavazza, Without You. Eén plaatsje gestegen komt vorige week op plek 13. En op plek 11 staat Galit met Jan, Dam en Broke. We zijn allemaal wel eens eh, jong, dom en arm. Is weer een plaatsje gestegen in de Euro Breakdown. Oh jongens, wat heb ik er zin in. Nou, je hebt, eh, je hebt nog heel leven hè, om erover na te denken. Ja, ik ga er even heel diep over nadenken. Ja? Nou, dan gaan we kijken, dan gaan we luisteren naar een nummer wat ook uh, flink eh, wat, wat diepgang heeft. Eh, speciaal voor jou Logic met Alessa Cara en Khalid. I've been on the low, I've been taking my time Feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I don't wanna be alive. for somebody to save me, no one's heroic in my life, don't even matter, I know it, I know it, I know I'm hurting deep down, but can't show it, I never had a place to call my own, I never had a home, ain't nobody calling my phone, where you been, where you at, what's on your mind, they say every life precious, but nobody care about mine, I've been on the low, I've been taking my time, I feel like I'm out of my mind, it feel like my life ain't mine, like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die today. You don't gotta die. I want you to be alive. I want you to be alive. You don't gotta die. Now let me tell you why. It's the very first breath when your head's been drowning underwater and it's the lightness in the air when you're there chest to chest with the lover. It's holding on though the road's long. I'm seeing light in the darkest things. And when you stare at your reflection, finding knowing who it is, I know that you'll thank God you. I know where you've been, where you are, where you're going. Yeah. I know you're the reason I believe in life. What's the day without a little night? I'm just trying to set a little light. It can be hard, it can be so right now. I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. Who can relate? Woo! I've been on the low, I've been taking my time. I feel like I'm out of my mind. It feel like my life ain't mine. I finally wanna be alive snow. pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts, and you sold us down the river too far. What about? want to be sold. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fool. about us? What about us? What about us? What about us? Oh, yeah. yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here found peace in your vibes. can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence. Can't show me there's no Marshmallow met Silence en Khalid. Daarvoor hoorde je eh, Pink What About Us. En daarvoor natuurlijk helemaal 1-800 van Logic, Alessa, Kara en Khalid. Khalid is heel goed vertegenwoordigd. Iedereen wil met hem samenwerken. Die zou bijna een beetje zeggen dat het een nieuwe Pitbull is van, van dit moment. Want iedereen wou ook eh, een hele, hele periode samen met Pitbull werken. Dus ja, het is lekker. We zijn er bijna... Eh. Nog een kwartiertje. Ja, nog een kwartiertje. En eh, ja, jij weet natuurlijk al een beetje wie er op nummer 1 staat. Dat mag je natuurlijk nog niet, eh, nog niet verklappen. Nee, maar, dat is eh, nog hoog Is het... vind je het een, een, een goede nummer 1? Is, is, is het een waardige? Denk je? Dat weet ik niet. Ik vind persoonlijk vind ik het een heel lekker nummer. Maar dat komt vooral door het tweede stuk. Maar het is niet zijn beste. Het is niet zijn beste. En we hebben het er al over gehad. dat hebben we in uur 1, eh, tijdens even een korte pauze hebben we dat, eh, hebben dat gehad. Eh, wat vind jij dan persoonlijk zijn beste? Ja, ik denk nog steeds White Iverson, denk ik. Ja? Oké. Ja, ik vond de uh, vond ik van hem heel erg goed. En ik heb begrepen dat hij in... hoe zeg je dat? ja, hij staat in de UK staat hij nog steeds staat hij op nummer 1. Ja, en dan ga ik zijn naam nog steeds niet verklappen. Maar het is denk ik bij de meestal bekend. Ja. Maar en eh, voor degene die het nog niet weet, is het lekker spannend. Is het echt nog lekker spannend. We gaan nog maar eens even een plaatje draaien. Want we gaan straks door naar de nummer 1 van Europa. En wie zal dat nou gaan worden? Maakt niet uit. We gaan eerst verder naar Camille Cabello, Young Thug en Havana. Camilla Cabello, Young Thug, Havana. We gaan eh, iets eerder eh, beginnen aan eh, de, nummer, de nummer 1 straks. Maar dat komt ook omdat we als een beetje in tijdnood komen. En ik ja, zou dat zeer zonde vinden. En anders rijden we nog een extra plaatje als we nog tijd over. Maar dan komen we altijd wel uit. We gaan de top 10 gaan we doornemen. Want ja, we weten natuurlijk waar de rest van de Europa, Europese hits al staan. Op plek 10 staat deze week Macklemore featuring Skylar Grey met Glorious. Vorige week stond hij nog op plek 8. Op plek 9 vinden wij Logic featuring Alessia, Cara en Kelly met 1-800. Stond vorige week nog op plek 17, is dus flink wat plaatsjes gestegen. 8 plaatsen maar liefst. En eh, op deze eh, plek 8 staat deze week Pink met What About Us. Op nummer 9 stond zij vorige week. Overigens is What About Us ook haar 20ste hit hier in Nederland. Even een, een, een misschien een leuk fun factje. Dus wij hebben er natuurlijk ook net nog naar geluisterd. Marshmallow featuring Khalid met Silence. Staat deze week op plek 7. Stond vorige week op plek 6. Het is dus een plaatsje gezakt. wat ik eigenlijk totaal niet verwacht. Maar joh, het kan gebeuren. Dua Lipa eh, staat op plek 5 deze week met New Rules. Vorige week op plek 3. Langzaam maar zeker gaat ze steeds verder bij die nummer 1 gaat ze weg. Maar ja, je weet het niet. Hè? Camilla Cabello heeft er vorige keer ook een weekje van de troon afgestoten. Dus we gaan het meemaken. Op eh, plek 4 staat Sam Smith met Too Good at Goodbyes. En op plek 3 staat Camilla Cabello met Young Thug. Ehm, ja, met het nummer Havana. En ja, we hebben ons eigenlijk eh, stiekem al een, eh, een beetje... We hebben het al een beetje verklapt. Hebben we het al een beetje verteld, hè Quinten? Ja. Ja. ja, aha. Geheim is eraf. Ja, ja, ja, de spanning is eruit. De spanning is eruit. Wat doe je er eraan? Maar ja, ik mag wel zeggen dat hij eh, ja, ten opzichte van, eh, van vorige week... ik vind het wel een, eh, een verdiende plek dat hij toch weer hier staat. Hij, gaat, dus, hij heeft dus nu voor de tweede week in de Euro Breakdown... heeft hij zijn titel verdedigd. En dan heb ik het over niemand minder dan...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 steeds onbetwiste nummer 1 vanuit de Euro Breakdown. Dit is week 2 al dat dus hij zijn titel mag verdedigen. Hoe gaat hij het in week 3 doen? We gaan het meemaken. Eh, het einde. Maar we hebben nog wel wat leuks over Post Malone. Want hij heeft via social media om hulp gevraagd... Eh, om gitaren te kunnen bestellen... Eh, met het nummer eh, Rockstar, wat je dus net hebt gehoord... Eh, heeft hij dus verschillende titels, prijzen in de wacht gesleept. Zowel in ja, Groot-Brittannië, Engeland dus en Amerika. Ehm, en hij staat dus daar ook op nummer 1. al gebruiken we Amerika natuurlijk niet voor de Euro Breakdown. Maar ook daar is hij een nummer 1 hit. Post Malone is maar wat trots op dat resultaat. En om de titel van zo'n hit kracht bij te zetten... wil hij dus net zoals Rockster doen bij een concert in Fort Lauderdale... een gitaarstuk slaan. Dat heeft hij dus ook gedaan daar. En inmiddels heeft eh, de 22-jarige Amerikaan besloten dat vaker te willen doen bij zijn optredens. Eh, op Twitter vroeg hij eh, volgens om hulp. En hij, dat, bericht dat luidde als volgt. Hallo, ik wil 100 gitaren bestellen om kapot te slaan tijdens de tournee. Maar ik mag er maar 10 bestellen. Help, uitroepteken. Nou, ja, geweldig. Nou, kijk, hij vindt het slopen van spullen, dat vindt hij leuk. En dat heeft hij eerder ook al laten weten aan Billboard. Eh, het podium maak ik graag dingen stuk. Er zijn veel tafels en stoelen op het podium en eh, ik heb ze allemaal kapot gemaakt. Ik moet dus nieuwe gaan halen, maar het is gewoon zo leuk. <laughs> ja, oké. Nou, ja, eh, wat, wat, wat, wat zullen we daarover zeggen? Ja, eh, duidelijk sport die kerel gewoon niet. Maar ja, als 22-jarige zou ik dat goedkeuren. Ja, dat wel. Ja, ja. Eh, die gozer is nog zo jong. Ik vind dat hij gewoon even eh, los mag gaan. Op, eh, ja, wat, ik hoop, wat, ik, wat ik wel echt wel hoop is dat, hij, dat, dat het niet een, ja, hoe moet je dat zeggen, een soort van Kurt Cobain wordt. Weet je? Die op een gegeven moment of vrij jong tussenuit stapt. Of, Amy Winehouse heeft dat ook gehad. Jimi Hendrix heeft ook niet lang geleefd. Bob Marley is ook maar 38 geworden. Dus ja, ik, ik, hoop dat hij het wel, wel langer vol gaat houden dan, dan, dan, dan menig ander artiest. Maar ja, dat hij eh, destructief bezig is, dat weten we. Ja. Moet je ervan zeggen. Ja, eigenlijk is er helemaal niet zoveel over te zeggen. Die gozer is gewoon uh, eh, gekke zo. Ah, zacht gezegd. Zacht gezegd. <laughs> Zacht gezegd. We moeten nog ergens terugkomen, Mike. Waar moeten wij nog op... Oh ja, we moeten nog terugkomen. Want dat hadden we inderdaad... Jij, zou een, een naam zou jij verzinnen. Voor ja, mijn, mijn grote vriend. Eh, even, ik zal hem even aan jullie voorstellen, mijn, eh, mijn grote vriend.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 Hè? Oh, oh, oh. <laughs> maar jij, had, eh, jij, jij, moest even nadenken. Je had wel even, wat, waar ben je op uitgekomen? Ja, we hebben het er dus even over gehad. En ik ben waarschijnlijk op de slechtste naam die er bestaat voor deze man gekomen. <laughs> MC Falafel. MC Gaan we vanaf, vanaf nu noemen. MC Falafel. Oké, ja, MC Falafel. Ik, ik, ik ben er helemaal blij mee. Ik, ik vind het helemaal goed. Ik weet niet of het past bij je story, mago. maar... Ja, nou, ik, ik hou wel van falafel. Dus ja, dat, eh, ja, nou, ja ik, ik, vind dat niet erg. Nee, nee dan, eh, dan houden we hem erin. Ik, ik spuug er niet op. <laughs> ja, dit uh, is alweer het einde van alweer, een, alweer een uitzending van de Euro Breakdown. We hebben week 9 gehad nu volgende week op naar eh, week 10. Ik eh, neem ook aan dat jij er dan ook bij bent. Jazeker, dat hoop ik ook. Dat wordt, eh, ja, je, kan, je zou bijna zeggen jubileum, maar dat, ja, dat, dat, zo zeggen, het wordt een leuke uitzending. Ik zou eigenlijk deze week al proberen om mijn voorgangers erbij te betrekken. dan hebben we het over Maurice Mulder. Die het voor mij gedaan heeft. dan hebben we het over Sjors van Dam. Die het nog voor Maurice Mulder gedaan heeft. En dan hebben we de grondlegger van de Euro Breakdown. Andor. Die ja, de Euro Breakdown heeft gestart, eh, om het zo te zeggen. En ik eh, ben de vierde in lijn, dus ik hoop eh, ja, net als hun van dit programma succes te mogen blijven maken. Dus ja, dus ja. Maar ja, dat, dat ga ik natuurlijk niet alleen doen. Quinten die gaat mij, vanaf nu gaat hij me vergezellen, heb ik begrepen. Ja, heel gezellig. Ik hoop dat je het gezellig blijft vinden en niet huilend naar huis gaat. Nee, nee zeker niet. Ja, ik uh, moedig, ook, moedig ook aan om zeker te blijven, blijven langs te komen. En eh, daarbij wil ik jullie ook eh, gelijk challengen voor de mensen die meeluisteren. Eh, ik heb nu een, een secondant, een tweede man heb ik in huis. Maar ik wil nog een derde man of vrouw hebben. Dat zou wel heel erg leuk zijn, want het is ook een beetje hè, voor de groepsdynamiek. Hè? Maakt het wel wat gezelliger. Denk, denk ik mee, zo. moet er wel zijn. Nou, vind ik wel dat dat, dat gedaan mag worden. En dan, ja, nu we het er toch over hebben. Ik vind dat we één ding ook nog mogen gaan doen. En dat is, eh, ja, dat zijn mijn vrienden van de Muppet Show.